hij haalde daar ook zijn standpunt dat Israël geen recht van bestaan heeft. De Duitse politie heeft vannacht met de grootste moeite een jongen van 14 gestopt in een auto. Bij de achtervolging in de deelstaat Baden-Württemberg moest de politie tot 180 km per uur rijden om de jongen in te halen. Hij had de autosleutel van zijn moeder gepakt en negeerde onderweg stoptekens van de politie. De Vlaming Wim Helsen is onderscheiden met de cabaretprijs Polifinario. Een vakjury eert hem daarmee voor zijn programma Het Uur van de Prutser... dat het indrukwekkendste cabaretprogramma van het afgelopen seizoen wordt genoemd. In zijn derde soloprogramma manipuleert hij meesterlijk met taal... en is zijn spel adembenemend, staat in het juryrapport. De prijs voor veelbelovend talent, de Nederlands Hoop 2009, ging naar Alex Klaassen. Hij maakte het programma Eindelijk Alleen. De prijzen werden uitgereikt in de Kleine Comedie in Amsterdam.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 Een hele goede avond, dames en heren. Mijn naam is Benno Veugen en welkom bij dit programma Tip Zeppi. Hier op je lokale radio. We zijn begonnen met een gloednieuwe cd van het label Phoenix Muziek. Music for Wellbeing. En er zijn er al eh, wat eerder van gemaakt. En dit is dan inmiddels nummer 4. Relaxation with music and nature sounds. Nou, dat, eh, dat hoor je dus allemaal. Dit eerste werkje was van, uh, even kijken, van Fransen en Kochis Winter heette dit nummer. We gaan door met nog een, ja, nog een werkje van Muziek. Eternal Light van Novus Gregorianus, waar we de afgelopen drie weken mee van start zijn gegaan. Veel plezier voor dit programma Tap aflevering 638. He Prabhu Dina Dayal Lahare.

Ayala Hare. Hey Prabhudina Dayala Hare. Hey Prabhudina Dayala Dayala Hare. Govinda. Prabhu Dina Dayal Hare Govinda Hare Hare Prabhu Dina Hare Govinda Hare Hare muziek. We gaan afsluiten met de cd is dus een uh, eh, promotie-cd van het label New Earth Records. Tot ons komen via osho.nl. En we beginnen met eh, muziek van Deuter, East of eh, the Full Moon. En als de tijd over is gaan we verder met muziek van de Yoga Lounge van Jimmy Maya Dunster. En, ja, dat is dan het eerste uur van Tepseppi. Straks nog een uurtje New muziek. En als je het allemaal wil meelezen, kan dat via www.zfmzandvoort.nl. En dan ga je naar programma-info. En dan vind je alle lijsten van Tepseppi. Goed, veel luisterplezier of graag tot straks, moet ik zeggen. Naar de andere kant van het nieuws. Tot zo, dag.